Mark Hokke met het NOS-journaal. De Belgische regering zet het lege situatie in de gevangenissen weer onder controle te krijgen. Volgens Belgische media gaan in ieder geval 180 militairen taken van cipiers overnemen. Het personeel van gevangenissen in Wallonië staakt al twee weken. De bewaking en verzorging van de gedetineerden leidt daaronder. Zo komen de dagelijkse wandeling, het douchen en de bezoekersregelingen van de gevangenen in het gedrang. De militairen moeten helpen het normale regime voor de gedetineerden te herstellen. De republikeinse presidentskandidaat Trump vindt dat de rijkste Amerikanen meer belasting zouden moeten betalen. Dat zei hij in een praatprogramma van de Amerikaanse zender NBC. Trump heeft een belastingplan geschreven waarin vrijwel alle belastingen omlaag gaan. Hij zei het niet erg te vinden als na de onderhandelingen blijkt dat de rijken meer moeten betalen. Zolang de belasting voor de middenklasse en de bedrijven maar wordt verlaagd, zei Trump. In Eindhoven is een klein uur geleden de kampioensploeg van PSV aangekomen. Duizenden supporters zijn in de stad om het kampioenschap te vieren. Morgen is de officiële huldiging na de traditionele rit op de platte kar. Onderweg naar Eindhoven kreeg PSV-aanvoerder De Jong de echte kampioenschaal uitgereikt. Dat gebeurde op een parkeerplek in Ravenstein. De schaal was eerder in Doetinchem, maar Ajax verspeelde daar de titel door niet te winnen van de Graafschap. Het werd 1-1. PSV won vanmiddag met 3-1 bij PEC Zwolle en werd daardoor voor de 23ste keer landskampioen. De meivakantie en het mooie weer hebben de afgelopen dagen geleid tot veel drukte op de wegen. De verkeersinformatiedienst VID zegt dat het hemelvaartsweekend sinds 2011 niet zo druk is geweest. Veel mensen profiteerden van het samenvallen van het hemelvaartsweekend met bevrijdingsdag en de meivakantie. Na de koude en natte maand april trokken Nederlanders er massaal op uit. Vooral vrijdag was het bijzonder druk. Het weer, het blijft helder. De temperatuur daalt vannacht naar 13 graden.